Daarin staat ook dat ze vinden dat Oekraïne de Donbass-regio niet moet opgeven... die grotendeels door Rusland is bezet. Trump vindt dat Oekraïne dat wel zou moeten doen. Daarin verschillen ze dus van mening. Donderdag komen de EU-leiders weer bij elkaar in Brussel... om het te hebben over de oorlog in Oekraïne. De Franse oud-president Sarkozy zit in de cel. Vanochtend moest hij zich melden bij de gevangenis in Parijs. Daar hadden veel aanhangers van hem zich verzameld. Sarkozy moet vijf maanden zitten omdat hij stiekem geld had aangenomen van de Libische dictator Gaddafi. Buitenlandredacteur Ernest Klaassen weet meer over hoe zijn cel eruit ziet. Normaal gesproken zitten de gevangenen daar met meerdere in een cel, maar voor hem is, krijgt hij een cel alleen. De cel is ongeveer 9 vierkante meter groot. Hij heeft een koelkast, een tv, en een telefoon waar hij een beperkt aantal nummers zou kunnen bellen. Eh, hij wordt ook in zijn eentje gelukt, zodat andere gevangenen niet met hem in contact kunnen komen. En we horen het niet voor het eerst, maar dierenorganisaties komen opnieuw met de oproep... koop geen mini-hondjes, zoals shih tzus, dwergkeeshondjes, maltesers of chihuahuas. Die zijn zo gefokt dat ze hun hele leven maatje handtas blijven. Maar daardoor hebben ze allerlei gezondheidsproblemen, vertelt deze dierenarts. Nou, je moet je voorstellen dat een hond eigenlijk iets van 20, 25 kilo eigenlijk zou moeten zijn. En die hebben we als mensen in een hele kleine mal geduwd. En dat past niet. En wat gebeurt er dan? dan zijn er plekken waar het, eh, hè, de, de hersenen passen niet, voor, niet goed in de schedel, de ogen passen niet goed in de schedel, de tanden passen niet goed meer in de kaak. Ja, daardoor krijgen ze last van hun ogen en tanden. Ook hebben ze vaak koppijn omdat hun hersenen knel zitten in hun mini-schedeltjes. Het weer, kletsnatte dag met veel wind, van tijd tot tijd ook pittige buien. En het wordt vanmiddag een graad of 15.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 De man die vorig jaar de Slovaakse minister-president Fico neerschoot... is veroordeeld tot 21 jaar cel. De rechtbank veroordeelt hem voor poging tot moord... en het plegen van een terroristische aanslag. Onder begeleiding van een grote politiekolonne dwars door Parijs... is Nicolas Sarkozy naar de gevangenis gebracht. De Franse oud-president moet daar een gevangenisstraf van vijf jaar uitzitten... wegens een smeergeldzaak. Het weer eerst stevige buien, veel wind. Vanmiddag vaker droog en wat zon. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit is ZFM. Yes, I see you crying. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And I feel your broken heart. Yeah, yeah, yeah, yeah. I can feel your hurting. Yeah, yeah. refuse to play the part beleeft het. Alleen bij ZFM. geluid van Zandvoort.